Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10.000 tot 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. Dat aantal ligt fors lager dan de cijfers waarvan men internationaal uitgaat. Vorige maand maakte de Amerikaanse legerleider Mark Milley de inschatting... dat zowel aan Russische als aan Oekraïnse kant sinds februari ongeveer 100.000 militairen zijn omgekomen. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrij uitgaan... door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd. Sommigen pleiten ook voor extra geld. In Haarlem werden gisteren 82 oudere zaken geschrapt... omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die de oud-president in zijn bezit had. Een rechter had op verzoek van Trump bepaald dat een arbiter moest beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Maar volgens het hof van beroep mag justitie ze allemaal onderzoeken. De overname van het sociale netwerk Parler door de Amerikaanse rapper Kanye West gaat niet door. Waarom precies is niet duidelijk. Parler staat bekend als een soort ongecensureerd Twitter en is vooral populair in extreemrechtse kringen. West is zelf ook omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal... wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Hij zegt dat Duitsland een goed team heeft... dat er veelbelovende spelers in aantocht zijn... en dat hij er plezier in heeft. Duitsland won gisteravond wel met 4-2 van Costa Rica... maar omdat Japan verrassend met 2-1 won van Spanje... werd Japan groepswinnaar en Spanje nummer 2. Het weer, veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen en het wordt 2 tot 5 graden.